ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Zuid-Frankrijk heeft al dagen te maken met de grootste natuurbrand in bijna 80 jaar. De Franse premier noemt het een ongekende ramp. Verslaggever Noortje Deutenkom vertelt dat er op dit moment meer dan 2000 mensen aan het blussen zijn. Wat ze nu proberen is de zijkanten van die brand ja, eigenlijk zo smal mogelijk te houden... en dat gebied vooral te blussen. Nou ja, het is nu een graad of 21 al. Het gaat toch wel weer zeker oplopen tot 35 graden vandaag. Dus ja, het is helemaal de vraag wat ze hier nog eh, te wachten staat de komende uren. Tot nu toe zijn minstens 25 huizen verwoest door de brand in Zuid-Frankrijk. Voor zover bekend is er één dode gevallen. Vrouwen die een abortuspil willen, kunnen bij steeds meer huisartsen terecht. Eerst moest je daarvoor naar een abortuskliniek of ziekenhuis. Sinds 1 januari mogen ook huisartsen een abortuspil voorschrijven... als ze daar online een cursus over hebben gevolgd. Tot nu toe hebben 400 huisartsen dat gedaan. Deze expert noemt het niet veel, maar ook niet weinig. Ik denk dat zoiets ook tijd nodig heeft. Dus eh, dit moet ook even landen. Een prima aantal vooralsnog. En elke dag druppelt het binnen. Want gisteren stond het op 392. Vandaag zijn er alweer wat bij. Om je een beeld te geven, in totaal zijn er 12.000 huisartsen in ons land. Een vriendschappelijk voetbalpotje in Spanje was gisteravond alles behalve vriendschappelijk. Real Betis speelde in eigen huis tegen Como uit Italië. Nadat er was afgefloten voor de rust ontstond er een massale knokpartij op het veld. Er werd geduwd en getrokken en meerdere spelers deelden klappen uit. De Britse commentator van ESPN bleef behoorlijk kampjes. Tempers starting to flare. It is all getting a little bit scrappy and the referee is just watching on. It's take a bit of clearing up. And the benches have emptied. Bijna alle spelers waren betrokken bij het opstootje, inclusief de reserves. Twee kregen een rode kaart van de scheids. Daarna ging de wedstrijd door. Como won met 3-2. Krijg je het weer nog. Vandaag eerst flink wat zon. Later zijn er vanuit het westen meer wolken. En vanavond is er kans op een bui. Tot die tijd blijft het droog bij max 23 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDW. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Badhoevedorp 6 kilometer met ruim 20 minuten vertraging.